Bij de opening van de conferentie was er een videoboodschap van VN-topman Ban Ki-moon. Hij riep erin landen op om hun toezeggingen voor donaties na te komen. Bij de conferentie in de Oostenrijkse hoofdstad zijn meer dan 20.000 politici, deskundigen en andere betrokkenen. Aan de vooravond van de conferentie maakte de VN bekend dat het aantal besmette jongeren in Afrika afneemt, net als het aantal sterfgevallen door aids. Wereldwijd zijn vorig jaar zo'n 2 miljoen mensen aan aids overleden. Vanochtend zijn in Hoorn vier mannen aangehouden op verdenking van zware mishandeling. Ze zouden twee andere mannen in een huis met messen hebben bewerkt. De politie kreeg een tip dat er mogelijk iemand werd vastgehouden in het huis in Hoorn. En daar zagen de agenten een bebloede man uit het raam hangen die om hulp schreeuwde. Binnen bleken twee mannen van twintig te zijn mishandeld. Een van hen had een ernstige hoofdwond. In de woning in Hoorn werden vier vermoedelijke daders aangehouden. Dat zijn mannen van tussen de 19 en 24 jaar. Wat er precies in de woning is gebeurd is nog onduidelijk. In Mexico zijn bij een schietpartij op een tuinfeest 17 doden gevallen. Huurmoordenaars van een drugskartel openden het vuur op een groep feestende mensen in de stad Torreón in het noorden. Volgens justitie in Mexico schoten ze op iedereen die bewoog. Het is niet duidelijk welke drugsbende achter de aanslag zit. Torreon, een stad met een miljoen inwoners, geldt als een belangrijk centrum voor de handel in drugs. Twee criminele organisaties leveren een strijd op leven en dood om de macht in de stad.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 I can open and close any door, but then sometimes I feel I'm silently spinning through the night sky to some distant shore. watched you for a moment when you were sleeping. I was awoken by a chill. The silver clouds, they knew you were dreaming. Your waters deep and still. I know you, but I don't know you. A turquoise bird upon my sill and you, you just keep on silently spinning like the moon upon the hill. Don't go, stay and walk with me through the trees to the spring, to the source, by the way. Let's drink the water. Let's drink the water. time since I've seen you. I'm glad you came on by. I wanted to show you something really special. I just saw it in the sky. Let me put my hand upon your heart. It's not visible to the naked eye. Did you feel the kiss that set your life in motion? spinning silently inside. Let me put my hand upon your heart. It's not visible to the naked eye. Did you feel the kiss that set your life in motion, spinning silently? Welkom terug bij Tap Zeppi, aflevering 679 uur 2. En we zijn begonnen met Asher Queen met zijn cd. Even kijken. Serpent in Paradise. We gaan verder met Slow Life van het label Phoenix Muziek. En Slow Life is gemaakt door Hendrik Bach-Petersen. Je kunt het allemaal eh, nalezen via www.zfmzandvoort.nl. ga naar de programma-info en daar vind je Tap Zappie. Veel plezier voor dit tweede uur. Monica. Goed, dat was eh, de cd. Ehm, ik haal hem er even bij. <clears throat> Alhambra. Ik had er eigenlijk een stuk van gedraaid en, ehm, of getest en het doet het allemaal niet goed. Alhambra is een cd van Oliver Shanti en Friends. Oliver Shanti een omstreden figuur geworden. Uh, en die wilde ik eigenlijk net even gaan googlen om eh, jullie daar wat meer over te vertellen. Maakt niet uit. We sluiten in ieder geval eh, af met nog een cd van uh, Oliver Shanti en eh, Friends met Madison Power. En dat zal ongetwijfeld wel goed lopen. Dus wat mij betreft, ehm, ja, dan neem ik alvast maar afscheid van je. Mijn naam is Benno Veugen. Hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Zeppi, aflevering 679. De, die getallen worden zo groot, het haast niet meer te onthouden. En wat mij betreft een hele, hele goede nacht en graag tot een volgende keer. Dag. het ritme van ZFM.